Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otte... als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer... na een ruzie binnen de partijtop. In het televisieprogramma WNL op zondag zei Theo Hiddema... dat Otte eerst moet praten met de andere beoogde Eerste Kamerleden... en dat hij in een schriftelijke, schriftelijke verklaring zijn excuses moet aanbieden aan Thierry Baudet... vanwege de commotie die is ontstaan. Van de 250 tot 300 Nederlanders die zelfstandig naar Sri Lanka zijn gereisd... hebben 130 mensen nu een ticket voor een vervroegde reis naar huis. Ze vliegen ergens in de komende twee dagen terug. Hulporganisatie SOS International hoopt dat de rest van deze groep... morgen duidelijkheid krijgt over wanneer zij naar Nederland terug kunnen. Donderdag scherpt het ministerie van Buitenlandse Zaken... het reisadvies voor Sri Lanka aan uit vrees voor nieuwe aanslagen. Het noorden van Mozambique heeft te maken met hevige overstromingen na orkaan Kenneth. Hulpverleners maken zich onder meer zorgen over de stad Pemba... waar 200.000 mensen wonen. Daar regent het hard en is de stroom uitgevallen. Ook de komende dagen blijft het flink regenen. Door de orkaan zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Mozambique wordt getroffen door een zware orkaan. Anderhalve maand geleden kwamen honderden mensen om na orkaan Idai. En Annemiek van Vleuten heeft in barre omstandigheden... de derde editie van Luik Bastenaken Luik voor Vrouw op haar naam geschreven. De 36-jarige van Vleuten ontsnapte op 30 kilometer van de finish... en reed het laatste stuk alleen. De vorige twee edities van Luik Bastenaken Luik voor Vrouwen... werden gewonnen door Anna van den Breggen. En dan het weer. Buien met kans op onweer. Met hooguit 13 graden is het vrij koel voor eind april.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 bust her wrist out cause she cute. Ice. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket.